Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee hoge snelheidstreinen in het zuiden van Spanje zijn 21 doden gevallen. Ook zijn er zeker 70 gewonden. Het ongeluk was in de buurt van de stad Córdoba in Andalusië. Een van de twee treinen liep rond kwart voor acht uit de rails... en belandde op een naastgelegen spoor waar een tegemoetkomende trein reed. Die ontspoorde vervolgens ook. Volgens Spaanse media waren er meer dan 400 passagiers aan boord. Senegal heeft de Afrika Cup gewonnen door met 1-0 te winnen van gastland Marokko. De slotfase van de reguliere speeltijd in de Marokkaanse hoofdstad Rabat verliep nogal tumultueus. Een doelpunt van Senegal werd afgekeurd en Marokko kreeg een penalty. De spelers van Senegal gingen daarop uit protest naar binnen. Een kwartier later kwamen ze weer naar buiten en kon de penalty worden genomen, maar die werd door Marokko gemist. In de verlenging scoorde Senegal het winnende doelpunt. In de Schilderswijk in Den Haag is het sinds de finale van de Afrika Cup onrustig. Op straat is zwaar vuurwerk naar de politie en naar omstanders gegooid. Die heeft de ME ingezet. Het is nog niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Na dagen van gevechten zegt de Syrische regering dat er een staakt het vuren is afgesproken met de Koerdische militie SDF. Het Syrische regeringsleger krijgt daarmee bijna de volledige controle over het land terug. De SDF domineerde het noordoosten van het land bijna tien jaar lang. De afgelopen dagen werd er nog zwaar gevochten. Voetbalclub AZ heeft trainer Maarten Martens ontslagen. Hij moet weg vanwege de teleurstellende resultaten. De club uit Alkmaar staat achtste in de eredivisie... en afgelopen dag werd verloren van PEC Zwolle. Martens opvolger is Leroy Echtold, de trainer van Jong AZ. Die blijft tot het eind van het seizoen. Het weer. Vannacht kans op meeste De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking.